Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit... voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander verdween in september 2018 van Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto... die op de bodem van de Caribische Zee lag. In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht... zei de politie uit te gaan van een misdrijf. Een ongeluk is volgens de politie uitgesloten. Treinreizigers die afgelopen avond op weg waren van Brussel naar Amsterdam... hebben uren vastgezeten. Door een technisch defect strandde de Benelux-trein om 7 uur bij Antwerpen. Na een mislukte poging om het probleem ter plekke op te lossen... moesten de reizigers uit de trein worden gehaald. In de trein zaten zo'n 500 mensen. Rond middernacht kwam een vervangende trein uiteindelijk aan in Amsterdam. De vijf jongeren die betrokken waren bij een fataal ongeluk afgelopen nacht in het Drentse Ekenhaar... zitten en zaten op dezelfde middelbare school in Assen. De auto waarin de jongeren zaten botste tegen een boom. Eén meisje overleed ter plaatse, de andere vier werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Op de middelbare school in Assen wordt morgen een bijeenkomst georganiseerd om het omgekomen meisje te herdenken. De zuidoostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op orkaan Idalia... De orkaan is nu categorie 2, maar groeit mogelijk snel door naar kracht 3 of 4 op een schaal van 5. Inwoners van verschillende laaggelegen gebieden worden verplicht geëvacueerd. De afgelopen dagen trok Italia al over Cuba. De orkaan zorgde daarvoor veel wateroverlast en tienduizenden mensen moesten hun huis verlaten. Het weer bewolkt en het koelt af naar een graad of 11. Vannacht en in de ochtend enkele buien, soms met hagel of onweer.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 If I should stay, I would only be in your way. of you every step of the way. sim Thank you. Superman como, como garrapata. Como chacalaca, como chacalaca. Oh, yes. Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con mi boom chacalaca, boom chacalaca, ah, yes.